Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De brandweer... Tien opvarenden van een Amerikaans marineschip worden vermist... na een aanvaring met een olietanker. Zeker vijf mensen zijn gewond geraakt, laat de Amerikaanse marine weten. De aanvaring vond plaats in de straat van Malacca bij Sumatra. De torpedobootjager USS McCain is volgens de marine op eigen kracht onderweg naar de haven. Hoe de olietanker eraan toe is, is onduidelijk. Het is de tweede aanvaring tussen een Amerikaans marineschip en een vrachtschip in drie maanden. In juni kwam er een botsing tussen de USS Fitzgerald en een Japans vrachtschip zeven mensen om. Het aantal criminelen dat wordt veroordeeld voor mensenhandel neemt af. Vorig jaar werden er 103 personen voor veroordeeld. Een kwart minder dan in 2014 en 2015, blijkt uit cijfers die NRC opvroeg bij de Raad voor de Rechtspraak. Hoe dat kan is niet te zeggen. Deskundigen denken niet dat er minder mensenhandel plaatsvindt. Een mogelijke oorzaak is dat de politie meer tijd besteedde aan vluchtelingen. En ook lijkt bij een reorganisatie bij de politie deskundigheid verloren te zijn gegaan. Een Zuid-Afrikaanse neushoornboer heeft van de rechter toestemming gekregen om de hoorns van zijn dieren te verkopen. De boer heeft de grootste kudde neushoorns ter wereld en zaagt hun hoorns geregeld af. Die groeien binnen enkele jaren weer terug. Inmiddels heeft hij een voorraad van 264 horens, zo'n 500 kilo. De boer zegt de opkomsten van de veiling te gebruiken voor natuurbescherming... maar natuurbeschermers zijn tegen de verkoop. Het weer. In het westen en zuiden zijn er wolkenvelden, maar er valt amper regen uit. In de loop van de dag gaat overal de zon geregeld schijnen, al zijn er soms flinke wolkenvelden.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 Since you wanna have it all, get on with your life. Don't wait until tomorrow. go blind. Listen to your heart. Don't be the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you'll find that track. Slowly you will move into the right direction.